Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag... wordt vanmiddag door meer dan 2500 jeugdhulpverleners... uit het hele land gedemonstreerd. Op borden hebben ze namen geschreven van kinderen... die dringend hulp nodig hebben, maar die niet krijgen. Veel hulpverleners klagen over de papierwinkel... sinds de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg... is overgeheveld van het Rijk naar de gemeente. Ook moest de jeugdzorg 450 miljoen euro goedkoper... terwijl de vraag naar zorg toeneemt. De coalitie is verdeeld over het voorstel van minister van Engelshoven... om de druk op eerstejaarsstudenten aan universiteiten en hogescholen te verlichten. De minister wil wettelijk regelen dat studenten vanaf 2020... na hun eerste jaar door mogen als ze 40 van de 60 studiepunten hebben gehaald. Nu ligt de lat bij de meeste universiteiten en hogescholen hoger. De universiteiten zijn zelf ook verrast door het plan en zijn tegen. Ook de hogescholen voelen zich overvallen, maar zij willen niet inhoudelijk reageren. De Filipijnse president Duterte is op bezoek in Israël. Hij zou daar vooral zaken willen doen op het gebied van olie- en wapenhandel. Een Israëlische oliemaatschappij mag in de Filipijnen waarschijnlijk olie gaan winnen. Ook hoopt Israël Duterte zover te krijgen om Israëlische wapens aan te schaffen. Vandaag bezoekt Duterte samen met premier Netanyahu het Holocaustmuseum Yad Vashem. Dat is opmerkelijk omdat de Filipijnse president zijn jacht op drugshandelaren in eigen land vergeleek met de moord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.